uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De prijs van een koopwoning heeft vorige maand opnieuw een recordniveau bereikt. De stijging van 14,6% ten opzichte van een jaar geleden was de grootste in 20 jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. Vergeleken met acht jaar geleden, toen de huizenprijzen een dieptepunt bereikten, liggen de prijzen nu 70% hoger. Gemiddeld kost een koopwoning nu 373.000 euro. Voor de kust van Tunesië zijn zeker 17 migranten omgekomen toen hun boot in moeilijkheden kwam... bij een poging om de Middellandse Zee over te steken. De kustwacht slaagde erin om 380 mensen levend van het schip te halen. Aan boord van het schip waren migranten uit Syrië, Egypte, Sudan, Eritrea, Mali en Bangladesh. De 17 doden waren uit dat laatste land afkomstig. De afgelopen maanden verdronken er tientallen mensen bij pogingen om Europa te bereiken. Nu het zomer is en de weersomstandigheden gunstig zijn, wagen meer mensen de oversteek. Vier grote farmaceuten in de VS hebben een schikking voorgesteld van 26 miljard dollar... aan tientallen Amerikaanse staten in verband met de opiatencrisis. Miljoenen Amerikanen zijn sinds eind jaren 90 verslaafd geraakt aan zware pijnstillers. En dat medicijnmisbruik heeft al aan honderdduizenden mensen het leven gekost. De farmaceuten wordt verweten dat ze te weinig hebben gedaan... om het grote verslavingsrisico van hun medicijnen duidelijk te maken en in te perken. Een gijzeling in een Zweedse gevangenis kreeg gisteren een aparte wending... toen de gijzelnemers pizza's voor de hele afdeling eisten... in ruil voor de vrijlating van een gegijzelde bewaker. Nadat de 20 pizza's aan de gevangenis in Eskilstuna waren geleverd... werd inderdaad een van de gijzelaars vrijgelaten. Enkele uren later werden de twee gijzelnemers overmeesterd... en kon ook de tweede gegijzelde bewaker worden bevrijd. Niemand raakte gewond. Het weer.